Gert Kluk met het NOS In een brief aan de Tweede Kamer probeert minister Olongreen de onrust over de nieuwe aftapwet weg te nemen. Volgens haar is de balans tussen veiligheid en privacy in de wet goed geregeld. Er is geen sprake van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers, zegt Olongreen. De aftapwet, of sleepwet zoals die ook wordt genoemd, geeft inlichtingendiensten meer bevoegdheden om mensen af te luisteren. Op 21 maart wordt er een raadgevend referendum over gehouden. De leiders van de Europese Unie hebben zoals verwacht ingestemd met de volgende fase in onderhandelingen over de brexit. Vanaf komend voorjaar wordt er gepraat over de lange termijnrelatie. De voorzitter van de Europese Commissie Juncker waarschuwt dat de komende gesprekken beduidend moeilijker zullen zijn dan in de eerste fase. Voor er verder wordt gepraat moeten de eerste afspraken die deze week zijn gemaakt formeel worden uitgewerkt. Die gaan over Ierland, burgerrechten en de miljarden die Groot-Brittannië moet betalen zodra het vertrek uit de EU een feit is. Rusland is sceptisch over een proces in Nederland tegen daders van de MH17-ramp. Dat heeft de Russische ambassadeur in Den Haag gezegd tegen de NOS. Volgens ambassadeur Shulgin heeft Rusland veel informatie over MH17 gegeven... aan de onderzoekers van het Joint Investigation Team. Maar we wachten al een jaar op een reactie, zegt de ambassadeur. Hij zei dat recente informatie van onderzoekscollectief Bellingcat... wel meteen door het team behandeld wordt. Shulgin zei dat ook Rusland wil dat de schuldigen worden veroordeeld... Maar hij zei ook dat Russen niet worden uitgeleverd. De Britse prins Harry en Amerikaanse actrice Meghan Markle trouwen op zaterdag 19 mei. Dat heeft het Britse Koninklijk Huis bekendgemaakt. Harry en Meghan hadden eerder al bekendgemaakt dat ze trouwen in de kapel van Windsor Castle. Het weer bewolkt en vooral in het westen buien. Het is een graad of 5. Morgen buien met kans op natte sneeuw of hagel.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 Op de A20 hoek van Holland richting Gouda 10 minuten tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. 20 eh, minuten op de A27 Breda richting Gorkum tussen Dijk en Gorkum. De A27 Breda richting Utrecht is nog steeds dicht door politieonderzoek. Er staat 10 kilometer stilstaand verkeer. De weg kan zo weer vrijkomen. Maar het snelst is om om te rijden over de A15 en de A2. Richting eh, het zuiden, richting Gorkum staat eh, ook twee kilometer file. Daar is de weg nog steeds dicht en blijft nog langer dicht.